Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Lelystad zijn meerdere straten ontruimd omdat er een vreemde lucht uit het riool komt. Volgens de brandweer gaat het niet om aardgas, maar welke stof wel geroken wordt is niet bekend. Experts proberen daarachter te komen. Bewoners zijn opgevangen in een school. Volgens Omroep Flevoland blijft de wijk afgesloten totdat er meer duidelijk is. Bij de Schotse parlementsverkiezingen hebben de nationalisten van premier Sturgeon flink gewonnen... maar de partij krijgt geen absolute meerderheid. Dat meldt de BBC op basis van een prognose. Er lijkt wel een meerderheid te zijn voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum met steun van de Groenen. Bij het vorige referendum in 2014 wilde 55% van de kiezers dat Schotland onderdeel bleef van het Verenigd Koninkrijk. Maar dat was voor de brexit. Premier Sturgeon wil dat Schotland zich afsplitst van het VK en terugkeert in de Europese Unie. Een zogeheten covid-pas waarmee Europeanen deze zomer makkelijker op reis zouden kunnen binnen de EU... is er mogelijk pas in augustus. Dat zei premier Rutte na afloop van een Europese top in Portugal. De covid-pas, een QR-code die de toerist in het vakantieland kan laten zien... zou op 21 juni operationeel moeten zijn. Maar premier Rutte wijst erop dat de EU-lidstaten dan nog zes weken hebben... om het systeem in hun eigen land in te voeren. Bovendien is het volgens hem ook niet zeker dat 21 juni wordt gehaald. Bayern München is voor de negende keer op rij landskampioen van Duitsland geworden. Eerder vandaag verloor concurrent Leipzig en daarmee was de titel een feit. Zelf won Bayern vanavond nog met 6-0 van Borussia Mönchengladbach. Hoewel er nog twee speelrondes op het programma staan... is Bayern niet meer in te halen en dus zeker van zijn 31ste landstitel. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen af en toe zon, maar vooral in het westen kans op buien. Het wordt wel een warme dag met 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 This is Intense Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. DJ Malzo. I'm stronger than a locomotive. Yeah. That old saying is true. I'm stronger than a locomotive. Yeah. That old saying is true. I'm stronger than a locomotive. Yeah. That old saying is true. I'm stronger than a locomotive saying is true. But I can't understand sometimes, baby, why I'm so weak for you. I can lead tall buildings in a single line. When it comes to getting over you, baby, I can't get off the ground. but they call me I've outgrown a few, yes I have must be off the overflow sometimes, baby. This is Intense Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. through this. What comes next will be marvelous. shuffling through the street, asking people, what's the matter with you, boy?